12 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft telefonisch gesproken... met de Venezolaanse oppositieleider Guaido... die zichzelf heeft uitgeroepen tot interim-president. Volgens Blok was het een goed gesprek over de ontwikkelingen in Venezuela. Guaido zei vandaag dat hij met Nederland heeft overlegd over een steunpunt voor hulpverlening in het Caribisch gebied. Maar Buitenlandse Zaken zegt dat daar nog geen concrete plannen voor zijn. Venezuela zit economisch aan de grond en miljoenen Venezolanen zijn naar het buitenland gevlucht. Guaido riep zich vorige maand uit tot interim-president als vervanger van Maduro. Volgens de Koerdische strijdgroep SDF is gisteren het slotoffensief tegen IS begonnen. Ze krijgen daarbij luchtsteun van de door Amerika geleide coalitie. Steeds meer IS-posities worden heroverd. Donderdag zei president Trump dat 99,5 van het kalifaat is heroverd. De vier inzittenden die om het leven zijn gekomen doordat hun auto te water was geraakt in het Noord-Hollandse Opdam zijn Poolse arbeidsmigranten. Het gaat om drie mannen van 20 en 21 en een vrouw van 48. Ze waren als vermist opgegeven nadat ze vrijdagavond niet thuis waren gekomen. De vier werkten sinds begin januari bij een bloembollenbedrijf in Opdam... en zouden volgende week terugkeren naar Polen. De Netflix-film Roma heeft de BAFTA Award voor beste film gekregen... de belangrijkste Britse filmprijs. Alfonso Cuaron kreeg de prijs voor de regie. De BAFTA voor beste acteur ging naar Rami Malek... voor zijn rol in Bohemian Rhapsody over de rockband Queen... en zanger Freddie Mercury. Olivia Colman won de prijs voor beste actrice voor haar rol in The favorite, de film die door veel kenners werd getipt als beste film.